een Klomp met het NOS-journaal. In meerdere delen van het land is er overlast door zware regen- en onweersbuien. Onder meer in en rond Eindhoven staan straten en tunnels blank. En verder rijden er vanwege blikseminslag minder treinen van en naar Amsterdam Centraal. Er zijn twee rijstroken op de A10 bij Amsterdam Sloterdijk dicht... omdat er een plas water staat. Vanwege de buien heeft het KNMI code geel afgekondigd... voor Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland, Gelderland, Utrecht Noord-Brabant en Limburg. Er zijn opnieuw zorgen over de situatie bij de kerncentrale van Zaporizhia in het zuiden van Oekraïne. Experts van atoomagentschap IAEA e horen op het terrein van de centrale weer veel beschietingen. Volgens de atoomwaakhond wordt de situatie voor de medewerkers ook steeds lastiger. De centrale wordt onderhouden door Oekraïns personeel, maar ligt in door Rusland bezet gebied. De politie in Duitsland heeft twee Nederlanders opgepakt voor een plofkraak. Die was gisteren in de stad Bad Homburg bij Frankfurt am Main. Volgens de Duitse politie gingen de verdachten er vandoor met 150.000 euro. De buit is inmiddels terecht. Vanwege de kracht van de explosie van de plofkraak worden de twee mannen van 25 en 27 ook nog verdacht van poging tot doodslag. Een derde verdachte is nog spoorloos. In het Grevelingenmeer in Zeeland is het lichaam van een duiker gevonden. Rond drie uur vanmiddag kregen de hulpdiensten een melding... maar toen de brandweer aankwam bleek de man al overleden. Het lichaam werd gevonden in de buurt van een steiger... die door veel duikers wordt gebruikt om het water in te gaan, schrijft Omroep Zeeland. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land nog wat flinke regen- en onweersbuien. Maar later vanavond trekken die weg en dan klaart het op. Morgen is het eerst nog mistig. Later wisselen zon en wolken elkaar af. En hier en daar is er nog kans op een bui bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A10 Noord richting Zaanstad staat file door een ongeluk bij de afrit Volendam 3 kilometer met een kwartier vertraging.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 Tell me why can't you just? Stop reminding me of when we said forever I know exactly what you're doing Or oh, when you say you need to drop off all my sweaters It's just one of your excuses Baby, why?